Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De bestuursvoorzitter van basisschool Zuiderpoort in Ede heeft per direct zijn functie neergelegd... omdat de PvdA-fractie in Ede het vertrouwen in hem heeft opgezegd. De school kwam deze week in opspraak vanwege een plan om allochtone leerlingen te weigeren. De Zuiderpoort is nu vrijwel helemaal een zwarte school. Bestuur onder leiding van Han Plas wilde een verhouding van 80% autochtoon en 20% allochtoon bereiken door te selecteren op afkomst plan leidde tot een storm van kritiek, waarna de school in Ede het plan weer introk. De PvdA-fractie wilde vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie indienen om Plas te laten schorsen. Maar de bestuursvoorzitter heeft al besloten de eer aan zichzelf te houden. Wie een wapenvergunning wil, moet zelf aantonen dat hij daarvoor geschikt is, vindt minister Opstelten. Hij volgt mee een aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid die de schietpartij in Alphen aan Rijn onderzocht. De dader was psychisch niet in orde, maar had toch een vergunning. Opstelte wil daarom ook dat de politie meer prioriteit geeft aan het behandelen van wapenvergunningen. Staatssecretaris Wekers ziet niets in het plan voor een Europese bankentax, zoals gisteren gelanceerd door voorzitter Barroso van de Europese Commissie. Tegen zo'n bankentax heeft Wekers op zichzelf geen bezwaar, maar wel als die alleen geldt voor Europa. Een Kamermeerderheid denkt er hetzelfde over. In de beeld zijn temperaturen van boven de 25 graden gemeten. Daarmee was het vandaag officieel een zomerse dag. Het is uitzonderlijk dat aan het einde van september nog zo warm is. De laatste zomerse dag in de herfst was vijf jaar geleden. Weer Online voorspelt dat september van het jaar een van de warmste septembermaanden wordt in ruim 100 jaar. Het weer, vannacht helder, plaatselijk mist en minima rond 11 graden. Morgenochtend eerst nog mist, daarna opnieuw een zonnige dag... Met middagtemperatuur tussen 20 en 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog 28 files. De files van de avondspits zijn langzaam aan het oplossen. Er zijn helaas wel veel ongelukken gebeurd. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Bussum en Knoop Diemen 9 kilometer. A2 Eindhoven richting Utrecht voor de afrit Kerkdriel 6. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op ook 6 kilometer file richting Den Bosch. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 5. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Knopend Gorkum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 征服。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 in close.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 telling all your friends. Yeah, yeah. But I don't understand my, my love.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 not great.